en een voorspoedige start. Dit is Martijn van Beek Nationaal. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen. Uit de emancipatiemonitor van het CBS en het SCP blijkt dat de arbeidsdeelname in 2010 en 2011 gelijk is gebleven. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar. Steeds meer vrouwen bleven werken nadat ze kinderen hadden gekregen. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Volgens de onderzoekers komt dat door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. Van de vrouwen tussen de 20 en 64 was de afgelopen jaren 52% economisch zelfstandig. Zij verdienen minimaal een inkomen op bijstandsniveau. De luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt of twee Nederlandse F-16's afgelopen avond bijna op elkaar zijn gebotst. Dat heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De straaljagers van de basis vlogen boven Duits oefengebied. Vliegtuigspotters van mailspotters.nl vingen op dat tussen de twee woorden neermis werden uitgesproken. De luchtmachtbasis zou onder meer onderzoek doen naar de vluchtgegevens van de F-16's. In Amsterdam-Noord zijn zeven mensen met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. In verschillende appartementen in één complex werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. De brandweer werd rond 9 uur gealarmeerd. Onbekend is nog wat de oorzaak is van de verhoogde concentratie. Ook in het centrum van Amsterdam moest iemand naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging. Het meisje sliep naast een kapot gaskacheltje, zegt de brandweer. Het weer, vooral in de kustgebieden vannacht lichte winterse buien. In het binnenland ook brede opklaringen. Het vriest bijna overal een paar graden.